Uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse universiteiten nemen zelf maatregelen om de instroom van internationale studenten te beperken. Zo komt er een maximum aantal studenten voor Engelstalige opleidingen... en zijn psychologiestudies in de Randstad voortaan in het Nederlands. Met de maatregelen willen de universiteiten een alternatief bieden... voor een wetsvoorstel van de regering tegen internationalisering. De universiteiten vinden die plannen te ver gaan. De provincie Gelderland gaat in vier gebieden vergunningaanvragen bevriezen... voor activiteiten waarbij extra stikstof vrijkomt. Dat meldt Omroep Gelderland. Het gaat om vergunningen voor woningbouw, recreatie, bedrijventerreinen... en agrarische bedrijven rond een aantal beschermde natuurgebieden, waaronder de Veluwe. Het besluit gaat alleen over nieuwe plannen. Vergunningen met een dwingende reden, zoals dijkversterkingen, worden wel verleend. De huurprijzen in de particuliere sector mogen waarschijnlijk niet verder omhoog. De Tweede Kamer ziet te veel bezwaren in het plan van BBB-minister Keizer. Zij wil voorkomen dat verhuurders hun panden verkopen. Dat gebeurt steeds meer, omdat ze door nieuwe regels te weinig overhouden aan de huuropbrengsten. Met hogere huren hoopt de minister dat het aantal huurwoningen niet verder slinkt. De Tweede Kamer stemt waarschijnlijk niet in met het plan. Ook coalitiepartijen NSC en PVV zijn tegen. Op Walcheren in Zeeland komen tijdens Pasen zes noodaggregaten. Het stroomnet daar is overbelast, zeker als er veel toeristen zijn. De aggregaten moeten ervoor zorgen dat de stroom niet uitvalt. De krapte op het Zeeuwse net zou in 2028 opgelost moeten zijn... als er een nieuw stroomverdeelstation in gebruik wordt genomen... en het hoofdverdeelstation is uitgebreid. Tot die tijd worden in Zeeland waarschijnlijk vaker noodaggregaten ingezet.